Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Vanuit Jenin op de bezette westelijke Jordaanoever zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Door de inval van het Israëlische leger gisteren zijn zeker acht doden en 100 mensen gewond geraakt. Het Rode Kruis verwacht dat de vluchtelingenstroom nog verder toeneemt. Israël deed de inval naar eigen zeggen om terrorisme afkomstig uit Jenin te bestrijden. De Palestijnen zeggen dat hun geweld het resultaat is van Israëlisch geweld en de bezetting van de Palestijnse gebieden. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne. Het gaat om zo'n 108.000 mensen. In totaal kwamen zo'n 400.000 migranten naar Nederland... tegenover 298.000 het jaar ervoor. Naast Oekraïense vluchtelingen komen er ook meer expats uit India en Turkije. En ook het aantal gezinsherenigingen is toegenomen. Oud-minister Arie Slop is in Den Haag naar voren geschoven als verkenner. Vrijdag viel het college van Den Haag door oneenigheid over een terugkeer van groep De Mos. Richard De Mos werd in april vrijgesproken van corruptie... en wil nu terug in het Haagse college. Maar PvdA en GroenLinks zagen dat niet zitten. Daarop trok de VVD de stekker uit de coalitie. Arie Slob gaat nu op zoek naar een nieuwe meerderheidscoalitie... met als doel klaar te zijn voor het eind van de zomer. En tijdens een vlucht van Hawaiian Airlines van Honolulu naar Sydney zijn zeven mensen lichtgewond geraakt. Het vliegtuig werd 40 minuten voor landing onverwachts getroffen door turbulentie. Passagiers beschrijven hoe ze uit het niets tegen het dak van het toestel zaten en vervolgens weer op de grond vielen. Aan, aan boord waren 163 mensen. Eén passagier en drie bemanningsleden werden eenmaal in Sydney naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Alleen de passagier is nog in het ziekenhuis. Het weer, de ochtend begint droog, ook breekt de zon eerst door.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 je vakantie. jaar vakantie. HDP op een terrasje, blote benen, beestpajasje. op de ober, doe mij maar een Esma. Mag ik één Esma alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van oud. baby's gone. tried to change Her, tried to rearrange her personality.